Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is onduidelijk of kinderen met long-covid volgend jaar de juiste zorg kunnen krijgen. Volgend jaar openen er klinieken voor kinderen. Daar zouden speciale behandelingen onderzocht gaan worden... maar het is door bezuinigingen van het kabinet nu onzeker of daar genoeg geld voor is. Dat is een enorme domper voor Jackson van 12. Hij heeft long-covid. Ik doe nu al, denk 8, 9 jaar hierdoor. Ik heb nu bijna de bruine Ik deed heel veel, maar doe het nu al wat minder. Want niet eh, zo veel meer gaat. Artsen en experts maken zich zorgen. Met die behandelingen zouden er veel meer kinderen buiten de kliniek om geholpen kunnen worden. Want in de klinieken is niet genoeg plek voor alle jonge mensen met long-covid. Justitie in Israël laat onderzoek doen naar de vrouw van premier Netanyahu. Ze zou zich hebben bemoeid met de corruptiezaak tegen haar man. Sarah Netanyahu zou betogers af hebben gestuurd op een belangrijke getuige in de rechtszaak. Tegen premier Netanyahu lopen meerdere strafzaken voor omkoping, fraude en corruptie. Een vrouw uit Spijkenissen moet dik 50.000 euro bijstand terugbetalen. Ze kreeg een uitkering voor alleenstaande... omdat ze in haar eentje stond ingeschreven op een adres in Den Haag. Maar daar bleek ze helemaal niet te wonen. Door het extreem lage waterverbruik van het huis viel ze door de mand. En er waren meer tekenen dat er niemand leeft op het adres. In de vriezer lagen producten die al 13 jaar over de datum waren. In werkelijkheid woonde de vrouw in Spijkenissen bij haar ex... en had ze dus geen recht op een uitkering voor alleenstaande in Scheveningen en Duindorp zijn ze weer begonnen met het bouwen van de traditionele vreugdevuren. Dat is ieder jaar een hoogtepunt voor de bouwers. Het moet gewoon, het is gezellig. Dan kunnen we lekker bij elkaar komen. Ja, dat is gewoon, de eh, daar mee op. En dat vind je spannend. En dan ga je meedoen als jongetje, jongen, jongetje. Ja, het is gewoon iets Schevenings en Duindorp, iets Haags, gewoon traditie. De bouw van het vreugdevuur in Duindorp is live te volgen via een livestream op YouTube. Tijdens de jaarwisseling worden de stapels aangestoken. Het weer grijs, maar zo goed als overal droog. Op sommige plekken kan de mist nog lang blijven hangen. In het zuidoosten is een kleine kans op zon. Het wordt 4 tot 7 graden. Vanavond en vannacht opnieuw veel mist. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW.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 Eerder deze maand was de regering van bondskanselier Scholz al formeel gevallen. De Consumentenbond wil een verbod op de koppelverkoop van zorgverzekeringen. Bij bepaalde verzekeraars kunnen klanten zich alleen bij verzekeren... als ze een duurdere basisverzekering nemen. En klanten zijn daardoor onnodig duurder uit, zegt de Consumentenbond. De NASA heeft weer contact met een ruimtesonde vlakbij de zon. De zonde is de zon genaderd tot ruim 6 miljoen kilometer... en zo dichtbij is een ruimtevaartuig nooit eerder geweest. De NASA verwacht in het nieuwe jaar gegevens van de ruimtesonde te ontvangen.